Daarmee bevestigen de onderzoekers ook de dood van Wagner-leider Prigozhin. Er is verder nog niks duidelijk over de oorzaak van de crash... maar Amerikaanse inlichtingendiensten denken niet dat het een raket is geweest... Zij denken aan een explosie aan boord van het toestel, maar duidelijkheid daarover is er niet. Het opvangcentrum voor migranten op het Italiaanse eiland Lampedusa zit stampvol. Er zitten nu meer dan 4000 mensen, terwijl er officieel maar plaats is voor 440 migranten. Afgelopen weekend staken 120 boten met vluchtelingen vanuit Noord-Afrika de Middellandse Zee over. Zoveel mogelijk mensen worden nu naar het vasteland gebracht, zodat het opvangcentrum op het eiland minder vol komt te zitten. De Oostenrijkse politie heeft een dronken Nederlander opgepakt... die gisteren probeerde te vluchten voor een alcoholcontrole. Agenten zagen de man in Reuten, in Tirol, hard optrekken... waarna ze hem wilden aanhouden. Hij vluchtte en na zo'n 10 minuten werd hij aan de kant van de weg gezet. Hij had te veel gedronken en in zijn auto werd ook nog cocaïne gevonden. En over een uurtje zijn ze klaar voor de start. Dan begint de Formule 1 in Zandvoort. Verslaggever Edwin Cornelissen die loopt daar nu rond. Edwin, het is zeker wel druk daar. Ja, zeker. En ik zie eh, lange stromen mensen die eh, door de duinen naar de ingang van het circuit gaan. Het begint ook langzaam te druppelen, dus eh, ja, dat weer dat gaat wat omslaan. Veel oranje jasjes en petten, ook wel de blauwe jassen van de ploeg van Max Verstappen natuurlijk. Zo ook de meneer die met de zonnebril opstaat en die zat de vroeten in zijn rugzak. Wat denkt u, gaan we het droog houden vandaag? ik denk het niet, maar ik hoop tijdens de race dat het wel droog is. Toch wel? Gisteren was het behoorlijk... behoorlijk slecht eigenlijk en dat is eigenlijk wel jammer. Edwin, bedankt. Dan nog het weer. KNMI geeft voor het hele land code geel af. Vanuit de kust trekken er buien het land in. Onweer, hagel, windstoten kunnen voor overlast zorgen. En het wordt 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Alleen op ZFM. shiny trip. Come with me and get with this. It's only for those who bring the positive crew. If you wanna know what I'm talking about, come along with me and don't you have no doubts. The ride is free. Just come along with me. Just leave your worries at the front door, cause here we don't have time for your mental walls. The vibes are filled with rainbow hues. If you wanna know what I'm talking about, come along with me, and don't you have no doubt the ride is free. Just come along with me. others may hate. Live your life and don't hesitate. Your peace of mind deserves a place with a view. No time for those who live negatively, living in their fears, constantly forgetting how to shine. And that just ain't me. talking about. Come along with me, and don't you have no doubts. The ride is free. Just come along. bij ZFM vanuit Zandvoort bij de Grand Prix. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst en ik rijd je vandaag vanmiddag naar de start van de Grand Prix om eh, drie uur. Met eh, wat uptempo jazzy nummers. Ik hoop dat het in de smaak gaat vallen. Eerst hoorde je Come With Me van Joyce Elaine Yule. The Ride Is Free. Inderdaad, je kan hier lekker luisteren, gratis vanuit je bank. En tegelijkertijd de, de, de, race gaan kijken. Dus mis het niet. blijven luisteren en tegelijkertijd de race eh, kijken. In de studio zitten ook nog hier Jaap en eh, Thomas. Die komen straks ook nog eh, aan bod. maar tegelijkertijd veel muziek die we hier gaan draaien. Zoals de volgende hit, The Road Jack. the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Project, wat je misschien kent in de uitvoering van uh, Ray Charles, maar hier eh, in de uitvoering van de Flying Horse Big Band. ja, in de studio of in de Café Rabbel zitten ook Jaap en Thomas en die zijn de afgelopen dagen al heel erg bezig geweest. En ik zie hier nu een, een staan op mijn computer, zegt fietsenstalling. Ik ben zelf met de fiets gekomen. Ik weet niet of het daarover gaat. misschien kun je het ehm, even introduceren. Ja, nou we gaan eerst, voordat we die fietsenstalling even doen... even naar eh, kijken van wat er op, eh, eh, op het circuit gebeurt. Want we hebben toch ook een beetje de beelden binnen. Dus ja, dan maken we er ook een beetje gebruik van. En Max Verstappen was degene die als eerste naar buiten reed. En ja, dat kan natuurlijk een warm onthaal rekenen van het Nederlandse publiek, denk ik. Ja, toch? ja, ja, ja. We hoorden ze helemaal schreeuwen. <laughs> ja, volgens ja. mij tot hier en toe. Eh, de het bericht is net binnengekomen en we zagen het net al een beetje via de tv. Eh, André Rieu gaat zich toch opmaken oh. om eh, samen met DJ Lafuente het Wilhelmus in te luiden. De Stradivarius wordt niet nat. Nee, nee, nee. Als het goed is... Speelt hij op een andere viool misschien? Dat zou ook kunnen Dat zou ook kunnen, <laughs> absoluut. absoluut. Ja, we kregen ook een berichtje binnen van de NS. Die hebt namelijk een eh, record aantal mensen naar Zandvoort vervoerd dit weekend. En eh, alleen vandaag op de zondag hebben ze 55.000 man naar Zandvoort gebracht. Ja. Dus, eh, Dat is ook trouwens een apart verhaal. Hè? Er zit een machinist aan de ene kant... En, en machinisten aan de, andere kant. En dat is gewoon, als de een uitgestapt hè, zijn, dan gaan ze aan de andere kant instappen. En die machinist die achter dan in is gestapt in Haarlem. Die zit dan in één keer weer ah, vooraan. en zo snel gaat het dan. Ja, dat is top. Nou, het is maar een klein stukje natuurlijk. Ja, dat is acht kilometer, dus Daarom. zoveel is het niet. Daarom. Ehm, dan jouw vraag, eh, Edward. Want, eh, want ja, die, die fietsenstalling, eh, daar is al het nodige over gezegd. Maar ik, ik heb ook nog een coördinator gesproken. En ik denk dat jij daarop doet en ook het interview wat je daarop klaar hebt staan. Dat is Bram Zegwaard, maar dat zal hij zelf ook wel introduceren, denk ik. Dus laat maar horen. Here we go bij een van de, eh, de mensen van de, eh, de, fietsenstalling. Eh, maar dit is de fietscoördinator. Dat doet hij niet helemaal in zijn eentje. Je naam is? Ik ben Bram Zegwaard en ik werk voor fietsrecure.com. En wij voorzien alle fietsplekken in heel Zandvoort. Ja, hoe zijn jullie eigenlijk als opdrachtnemer, denk ik, hè, van, door de gemeente benaderd? Of wij worden benaderd of wij zijn gevraagd vanuit de Dutch EPT. En dit is ons uh, derde jaar dat wij hier staan. En eh, wij voorzien alle fietsers van een mooi plekje in Zandvoort. En zorgen ervoor dat eh, de straten redelijk vrij blijven en de fietsenstallingen ook ja, dus er zijn meer van dit soort eh, stallingen in Zandvoort. Ja, dit is de kleinste stalling. We staan nu aan de boulevard. Dit is fietsenstalling Monza. We hebben nog een aantal andere locaties. allemaal vernoemd naar een circuit van de Formule 1. Mhm. En in totaal kunnen wij rond de 45.000 fietsen kwijt. Ja, want dat eh, laatste wat je zegt, hè, dit is dan fietsenstalling Monza, maar, eh, maar ik heb ook gezien Bahrein voor Portimao heb ik eh, gezien. dat moet naar mijn idee toch een beetje de herkenbaarheid verhogen bij het publiek die hier met de fiets komen. Dat is ons doel, ja. Om te kijken van, hey, kunnen zij makkelijk een fietsparkeerplek vinden, zeg maar, voor het de gate. Mhm. Zodat zij makkelijk naar een circuit kunnen lopen. Ja, ja. Ehm, <clears throat> nou, is mijn vraag ook, van heb je zelf iets met fietsen? <laughs> ja. Nou ja, naast dat ik er voor het bedrijf voor werk, eh, ben ik als coördinator vooral bezig met het eh, aansturen van mensen en het kijken van hey, hoe gaat het, zeg maar. Dus ik zit eigenlijk heel de dag op de fiets vandaag. Mhm. En uh, eh, rondjes om te kijken hoe het gaat, hoe vol de fietsenstallingen staan en hoe de dag verloopt. Ja, en wat, wat valt je het meest op? dat er heel veel blije mensen komen vandaag en dat ze er heel veel zin in hebben. En dat we ontzettend veel geluk hebben met het weer Goed, hou ik je niet verder op. Dankjewel. Ontzettend bedankt. Ja. Ja, een excuus voor de wind, maar eh, het eh, wil nogal erg waaien op, eh, <laughs> op het strand en of op de boulevard. Want het van Robert Doornbos dat was ook al eh, met, eh, met de nodige wind. En was dat ehm, gisteren of eh, vanochtend? Nee, dat was vanochtend dit. en dat van Robert Doornbos was ook van, van, van eerder op de dag, deze dag. En gaat de wind nog een rol spelen in, het, in de race? Ja, dat is een hele goeie die je stelt. Ehm, dat kan, maar dan hangt het ook maar net vanaf van welke hoek die vandaan komt. Nou ja, vorig jaar hebben ze natuurlijk gehad dat het probleem dat ze de, de, de Arie Luindijk uitkwamen. Dat ze daar heel erg last hadden van die wind. Ja, achter. Als je achter ja, ja op eh, krijgen. En je komt de je Luid. Dat, dat wil je eigenlijk niet hebben in, in dat opzicht. Maar goed, ehm, eh, ja, eh, die wind die kan, uh, kan af en toe best een, uh, inderdaad rol. wordt het een spannende wedstrijd of is het eigenlijk altijd in het bakje? Oeh, ja, er moeten nog altijd nog wel... wordt het een thriller? Nou, het wordt... kijk, het, het, blijft, laat ik het even netjes zeggen, het is een mechanische sport. Hè? Dus het is nooit een zekerheidje dat iemand dan maar gewoon even die wedstrijd wint. Want we gaan er allemaal even van het gemak uit dat het wel gebeurt. Maar eh, je moet het nog wel even doen. En eh, het materiaal moet ook heel blijven. Want ja, er zit een ongeluk, zoals in de spreekwoordelijke hoek, in een, kleine, eh, een klein hoekje. Weet je? Dus dat moet je, daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus het is nog helemaal geen uitgemaakte zaak of dat allemaal zo gaat gebeuren. Maar ja, Verstappen heeft naar mijn idee wel de beste papieren. Oké, nou, mocht het geen triller worden op het circuit... dan heb ik nu in ieder geval een triller bij de hand. Eh, Joe Kraus met Thriller. Het eh, welbekende nummer natuurlijk van eh, Michael Jackson. Maar nu in een uh, jazz-uitvoering. jazz en pops hebben meer met elkaar te maken dan vaak gedacht wordt. Ja, we hadden het net over wind en storm. Dus ik denk, laat ik een nummertje erin gooien. Riders on the Storm. Als die komt tenminste. Nee, dat gaat niet lukken zo te zien. Nog een keertje proberen. Het is een nummer, maar maakt niet uit. Peter Gunn, Jazz and Pop, Henry Mancini. Mancini was dat natuurlijk en niet eh, Riders on the Storm. Maar omdat ik die beloofd had, eh, gaat die toch eh, gedraaid worden in de uitvoering van Sammy Thibault Quartet. Sammy Thibault is een Franse saxofonist en hopelijk gaat hij van start. Riders on the Storm, het welbekende nummertje van The Doors. Als het goed is, heb ik eh, Carina aan de lijn. Die zit op de tribune bij het circuit Zeker. Het chicanebord. En, uh, nee, ja, in de Hans Ernstbocht. Oh, Hans Ernstbocht, sorry. sorry. Ja, eh, heb je daar last helemaal los. Heb je last van de storm? De spanning stijgt. wat is de stemming oh, al daar? ja. Het is fantastisch. Zoals je hoort, ik laat het even horen. Oh, wacht even. Daar dadelijk de officiële opening natuurlijk, wat ik op groot scherm zie, eh, is dat eh, André Rieu met zijn eh, Klopt. orkest ook al klaar staat. maar het is hier één oranje zee. Het is echt fantastisch. Super goede sfeer. En iedereen wordt zenuwachtig, gaat nog even snel plassen. Maar het is echt, ik laat je even horen hoe het hier losgaat. Moet je horen. Wacht even. Ja, het wordt langzaam opgebouwd natuurlijk. En op het scherm zie je alleen maar blije mensen. De zon komt door, dwars door de grijze wolken. Het is echt heel erg bijzonder. Hartstikke mooi. Oh. En wat verwacht je zelf? Gaat hij winnen of niet? Gaat Max winnen of niet? Ja, nou, ik denk het wel hoor. Dat eh, kan eigenlijk niet meer stuk natuurlijk, hè? Maar ik laat het je horen nu. <laughs> Ja, je weet niet wat je ziet. Ik heb dit nog nooit in het echt meegemaakt. Maar als ik links en rechts kijk, alleen maar oranje. Eh, ik heb heel goed zicht op drie bochten. Dus daar gaat waarschijnlijk wel van alles in gebeuren. Eh, de mensen hebben net nog even de circuit gecontroleerd op, eh, op steentjes op de weg. Maar dat doen ze als dansen. Als dansen maakt hij alles vol fantastisch. Oké. Nou, veel plezier. ik, denk... niet heel goed meer nee. hoor, maar... Wij eh, eh, bellen straks nog een keer als de race misschien eh, gaande is om weer de sfeer te proeven. En we komen bij je, bij je terug. Heel goed, heel goed. We draaien even een muziekje. Oké. All right, baby. Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing I would rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. trying to slow me down like a weed. Duitse zanger. Eh, ja, we hoorden net al dat eh, eh, voor alles gebeurt op het circuit. Jongens, wat hadden jullie gezien? Zo? Nou, kijk, wij zitten een beetje mee te liften op wat er gebeurt op het circuit. En dan zien we ineens ook dat de koninklijke familie ineens ook weer op het circuit is met de koningin. Die is er ook bij. Dus koningin Maxima is mee voor vandaag. En die, eh, ja, die werden een beetje begeleid door eh, Robert van Overdijk op de achtergrond. En eh, zijn ook de nodige vragen net gesteld. Dat is één. En ook André Rieu maakt zich op om ja, we zagen al dat DJ La Fuente, die was ja, al aan het draaien, zag ik. Het, warm draaien, ja, ja, ja. Dus, dus dat. En ehm, nou ja, eh, men maakt zich dus op voor eh, datgene wat er over nou, minder dan een half uur nog gaat eh, gebeuren. Dus, dus ja, het, het, het grote aftellen is begonnen. Oké. En denken jullie dat de, de, de, rijders ook nog last hebben van eh, zenuwen? Of is dat eh, niet meer het nou, geval? Nou, dat zijn de jongens die zijn dat al zo lang eh, gewend. Nou dat misschien... als ze dat nou niet meer weten, dan weten ze het nooit meer, denk ik. Misschien alleen Liam Lawson die wat zenuwen kan hebben. Dat denk ik wel. Dat zou de enige kunnen zijn. Maar over het algemeen denk ik dat dat wel meevalt hoor. Dus die jongens die zijn daar zo goed op, op ingesteld, dat, dat verwacht ik niet. Oké. Preservation Hall Jazz Band van New Orleans. Mad, Mad at You. Geweldig eh, nummertje is dat. Eh, gaan we nog even snel door met een ander funky nummer van iemand die niet echt bekend staat als een, uh, als een jazzzanger. Maar hij gaat toch zijn best doen hier. Papa's Got a Band, New Bag. <laughs> Papa's in the thing. Ain't no drag. Good God, sick and tired. Huh. Got a brand new bag. So there, Papa in the groove. Jump back and stand yourself. Huh. Huh. And make my move. myself. Uh, got it running high. Monkey, mashed potatoes, popcorn. Can't stand myself. Uh, see you later, alligator. Ah, to God. Uh, Papa's in the swing. Uh, and too hip. Can't help myself. Uh, doing his thing. Ain't no drag. Brand new bag. Wow. Hit the band. Oh, just the band. hit the band. Wow. Said hit the band. Oh, just the band. Look at you. Well, in the morning. Count Basie strumde. ja jongens, wat, eh, wat gebeurt er eh, momenteel? Voordat we naar de baan gaan, eh, eerst hadden we nog even een, een hoe noem je dat, een webcam, blik van de webcam op de Noordboulevard. Nou, daar begint het dus nu echt helemaal leeg te stromen. En André Rieu, die gaat nu het volkslied spelen. Oh. ja dus, dus dat is het enige. Maar, eh, kijk, kijk dit is een mooi beeld, hè, die vlaggetjes. Ja. ja. Ja. het volkslied heb ik hier niet bij de hand, eh, moet ik hier Nee, eh, nee, nee, nee. draai maar gewoon een nummer en dan genieten wij wel van het volkslied. Ik, zat, ik zat mij te bedenken van de bijnaam van, van Verstappen. Eerder was dat Mad Max, maar nu die alles wint, heeft hij al een nieuwe bijnaam eigenlijk. King of the Road of nou, Supermax. Supermax, is dat de enige? Nou, ik, ik, ik, kijk, als je in Duitsland bent, hebben ze ook nog een, eh, een uitsmijter variant. Maar dan heet het max. Maar dat is hij niet hoor. Oh, oh <laughs> Oké. Nou ja, ik ga, ik ga hier even naar eh, de, de King of the Blues. En er waren in de blues eh, drie kings. B.B. King, uh, Freddie King, maar ook Albert King. En ik heb hier Flat Tire klaarstaan. Albert King. <laughs> seriously? Starve. Do yet? Yeah. Uh huh. That'll get it. That'll get it. Yeah, now we cruising now. Out of sight. 62 miles an hour. That's fast enough, hot as it is out there. Yeah. Yeah, buddy, this ass sure is good in this corner. It's nice to have air conditioning. But wait a minute. I think I hear something, honey. Do you hear some outside air? smell some outside air. Yeah. I'm gonna pull over here a minute check my tires, cause I know I ain't got no business having no flat. Cause I filled my tires full of cotton seeds this morning, and they supposed to swell. I'll be right back, honey. I think I got one. I, I won't be long. I won't be long. Yeah. Just I'm gonna run up the road here a little piece to see if I can get some help. Wait, here come a car here now. Maybe I can hitchhike a ride up here. Get a jacket. That's all right. I'll take six seven. I see a house down here. Woo, it's hot out here. Sure is hot out here. Maybe I can get me a drink of water. Hello? Must not be nobody at home. I got to keep on walking. I know my baby's burning up out there in that car. Can't Stand Losing You. In de uitvoering van Steel Pulse. Bekende natuurlijk het origineel van de eh, police. Ja, losing, nou ja, dat komt bijna niet, meer voor, dat woord in het vocabulaire van uh, Max Verstappen. En dus, ja, de verwachtingen zijn echt hoog gespannen. Iedereen gaat er vanuit, alle Nederlanders denk ik, dat hij gaat eh, winnen. ik loop alweer tegen de klok, het loopt alweer tegen de klok van drie. Het wordt spannender en spannender. Bert Keys, die zingt Stop Jiving, Start Driving. jaguar came down the hill one day. A thunderbird said, get out of my way. Buick passed me on the curve. Chrysler said, don't lose your nerve. Stop jiving, start driving. If you wanna keep up with me, stop jiving, start driving. If you wanna keep up with me. Well, the Chevrolet began to uh, pick up speed. Oldsmobile said, oh, uh, yes indeed. Packard smiled and uh, winked his eye. Chrysler called goodbye, goodbye. Stop jiving, start driving. If you want to keep up with me, stop jiving, start driving. If you want to keep up with me. up and began to blow. Hudson said, come on, man, let's go. The Dodge and Ford were neck and neck. Chrysler said, boys, don't have no wreck. Stop jiving, start driving. If you want to keep up with me, stop jiving, start driving. If you want to keep up with me. Well, a bumper to bumper and a back to back went the bad 300 and a Cadillac. Chrysler said, Caddy, now uh, bless my soul. Come on, baby, let's rock and roll. Stop jiving, start driving. If you wanna keep up with me, stop jiving, start driving. If you wanna keep up with me. Start arriving, mmm, start arriving, mmm, start arriving, start arriving, start arriving, start arriving, start arriving. Ja, lekker. Ruud was dat natuurlijk met het nummertje Jump, eh, de band rondom eh, saxofonist eh, Maarten Hogerhuis. ja, we zitten bijna aan drie uur. de spanning stijgt, het aftellen begint. ik ga eruit met een nummertje van Chad Baker. En dan denk je, Chad Baker, Chad Baker is dan wel dat softe gebeuren.